Katrien Straatman met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgevers hebben een overeenkomst gesloten over de pensioenen. Uit een uitgerekt conceptakkoord dat de Telegraaf in handen heeft... blijkt dat de polder wil dat de stijging van de AOW-leeftijd flink wordt afgeremd. De AOW-leeftijd zou in 2021 naar 67 jaar stijgen... maar de werkgevers en werknemers willen dat dat pas vier jaar later gebeurt, schrijft de krant. Ze noemen het huidige tempo van de leeftijdsverhoging menselijk en maatschappelijk onhoudbaar. De rechter heeft juist gehandeld in een eerdere rechtszaak tegen Michael P. Nog ruim voor de moord op Anne Faber. Dat zegt de president van het gerechtshof in de Volkskrant. Hij reageert daarmee op een open brief van Wim Faber, de vader van Anne. Faber riep vorig weekend in een brief de rechter op om zijn functie neer te leggen. Die zou signalen van de psychische stoornis van Michael P. hebben genegeerd. Volgens de vader kreeg P. daardoor geen tbs en was hij later in staat om Anne Faber te verkrachten en te vermoorden. De president van het gerechtshof verdedigt de rechter en zegt dat hij heeft gedaan wat hij kon binnen het recht. CDA en ChristenUnie willen dat er een nationaal bergingsprogramma komt... om de laatste vliegtuigvrakken uit de Tweede Wereldoorlog te bergen. Er zijn naar schatting nog 30 tot 35 vliegtuigwrakken met geallieerde militairen. Die liggen verspreid over heel Nederland, zoals in het IJsselmeer... of op braakliggende grond. Veel gemeenten willen die niet bergen vanwege de hoge kosten. Daarom willen de partijen dat het Rijk de verantwoordelijkheid neemt en alles betaalt. Het noodweer van gisteravond heeft op verschillende plekken in het land geleid tot flinke schade. Zo waaide in Lange Zwaag in Friesland en in Deventer veel bomen om door een windhoos. In Barendrecht en Ede stortten daken in door het vele regenwater. Door blikseminslag kon een aantal treinen treinen niet rijden. En dan het weer van vandaag.